Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet morgen, maar vanavond is er een nieuwe persconferentie van het kabinet. Die gaat over de coronamaatregelen. Premier Rutte houdt zijn kaken tot vanavond op elkaar. U hoort vanavond weer. Waarom is het, is het maar snel? We zien elkaar vanavond denk ik, toch? Waarom is het vanavond Dat wordt u vanavond. Ja, nog even geduld dus. De verwachting is dat premier Rutte en minister De Jonge extra maatregelen aankondigen... om de stijging van het aantal coronabesmettingen te stoppen. Het is vooral de vraag welke maatregelen. Het gaat hard de laatste tijd. Er belanden ook steeds meer mensen met coronaklachten in het ziekenhuis. De verdachte in de zaak van Nicky Verstappen heeft een verklaring afgelegd. Nicky Verstappen werd in de jaren 90 doodgevonden op de Brunsumer Heide. De verdachte, Jos B., zegt dat hij het jongetje dood heeft gevonden, heeft aangeraakt en daarna is weggegaan. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de rechtszaal. Volgens hem zegt Jos B. dat hij iets zag liggen tijdens het fietsen op de hei. Dat hij erop af is gegaan en dat hij zag dat daar een jongetje lag. Dat hij over het hek is geklommen en zag dat het een kind was dus. En dat hij toen heeft eh, gekeken, gezocht heeft naar ademhaling, naar hartslag. Het kindje heeft aangeraakt en tot de conclusie is gekomen dat het was overleden. Jos B. wordt naast de doden van Nicky Verstappen ook verdacht van het ontvoeren en misbruiken van de jongen. Daar zei hij verder niks over twee mannen die betrokken waren bij een aanslag op het gebouw van de Telegraaf... moeten 4,5 en 10 jaar de cel in. Twee jaar geleden knalde een busje door de gevel van het gebouw. Daarna werd de brand gesticht. De twee die nu veroordeeld zijn zaten niet in dat busje, maar hielpen bij de aanslag. Niemand raakte gewond. De rechter noemt het wel een aanval op de persvrijheid. Een gek gezicht in het plaatsje Hordel in Zuid-Engeland afgelopen weekend. Een automobilist reed daar rond met een complete plantenkas op zijn dak. Het gevaarte van dik 2 bij 2 meter zat vastgeknoopt op het dak. Voor de zekerheid had iemand op de achterbank het raampje opengedraaid... en hield de kas nog een beetje vast met zijn hand. Een vrouw die erachter reed filmde het. Zij zegt dat de rit gelukkig wel goed is gegaan. Krijg je het weer nog. Vanuit het noorden wordt het later vanmiddag vaker droog. Maar op sommige plekken blijft het tot vanavond regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. En de rest van de week blijft ook nat en grijs. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de N99. Vanuit Den Hoever naar Den Helder heb je een half uur vertraging door 5 kilometer file tussen afrit Annapolona en Den Helder.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 ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Vamos bitch, steal that bitch. Will forever be that bitch. Forever be that bitch. <laughs> yeah. I'm the hood Mona Lisa. Break a nigga into pieces. Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza. I'm way too exclusive. I don't shop on Insta boutiques. All them little ass clothes only fit fake booties. Bad bitch, still talking cash shit. Pussy like water. I'm a mother and relaxing. I would never trip on a nigga if I had him. Bitch, that's my trash. You the maid, so you bagged him. Ah, I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, hey. nasty. Hey. Yeah asking is stupid. was happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah, sassy, moody, nasty. Huh. Hacking, stupid. was happening? Bitch, what's happening? Eat me and record it, but your edge up all I'm showing. I keep my niggas private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you bitches really getting kinda boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I'm the shit. Ooh. I need a mop to clean the floors. Too much drip. Too much drip. I keep a knot. I keep a watch. I keep a whip. Ooh, let's play a game. Simon says I'm still that bitch. Ayy, I'm still that bitch. Yeah, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, nasty. Yeah. Hacking, stupid. What's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy acting stupid. What's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm lit like a match. Ooh, hey, any nigga I let hit is still attached. Ooh, that body right, but you know this pussy fat. Ooh, I drop a picture, now these bitches feel attacked. Ayy, don't let that nigga catch you up and get you whacked. Uh, I make a call and get a pussy nigga smack. Uh, this bitch is time I pull it up, where you at? Ooh, I'm in a lamb, bitch, catch me if you can. Ooh, I'm kicking bitches something they spots, Stelly Yeah. <laughs> yeah. Niggas say I taste like sugar, but ain't shit sweet. <laughs> En het geluid van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal etmaal weer. ZFM Zandvoort. I got my first Morning, sister. girl, she just wanna have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you party girl, she just wanna have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. She don't want nobody, she don't need somebody. I'm tryna be with you so you don't be without me. She told him just like me, no, we can't leave without it up off the mess like she can't breathe without it. She drinking for locals, I can't get with those. She won't give me though. I tell her come close. She say you say you love me, but I don't know what love means. I ask her who got a heart, cause damn that nigga lucky. I've been trying to reach for it, but it's too far above me. I, I ain't never do you wrong, so tell me why you don't trust me. She don't do this often, she said it's only because me the one who wanted that for. You can never judge me. She just wanna party, and nothing's wrong with that. Every time I'm calling, she say she gonna call me back. I told her call me Rocky. She say she not gonna call me that. You say you come with a lot, well baby I want all of that a party girl, she just wanna have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. So mama party girl, she just want have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you.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 Dat is een dag eerder dan verwacht. Het aantal besmettingen blijft stijgen. Verdachte Jos B. heeft in de zaak Nicky Verstappen een geëmotioneerde verklaring afgelegd. Hij zegt dat Nicky al dood was toen hij hem vond. B. hield zijn vond stil uit angst dat hij als dader zou worden gezien. In de zaak over de aanslag op het Telegraafgebouw zijn twee mannen veroordeeld tot 10 en 4,5 jaar cel. Twee jaar geleden ramde een auto de pui van het gebouw... en werd de auto in brand gestoken. Volgens de rechtbank was dat een aanval op de persvrijheid.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 zoete storm. De avond is enorm energiek. Ik sta te genieten, er zijn vrienden en ze draaien onze lievelingsmuziek. Soms dans ik even met mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier, ik ben zeker niet alleen. Toch kijk ik even om me heen, was jij maar hier. ik steeds was je vanavond maar hier geweest Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien Was je op dit feest er vanavond bij geweest vermaakt me en het raakt me. Is iedereen in staat van euforie? Ik wil deze vreugde delen en mijn tranen van geluk die jij niet ziet. Soms praat ik even in mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier? Een zee van mensen om me heen, toch is een deel van mij alleen. Was jij maar hier? ik steeds, was je vanavond maar hier geweest. Want als ik kon kiezen, zou je dit nu zien. Was je op dit feest er vanavond bij geweest. zoete storm, ze raast nog steeds. Er in gaan, naast je staan en zo de hele wereld aan. Ja, dat mis ik nog het meest. Vanavond denk ik steeds, als je vanavond maar hier geweest. Want als ik kon kiezen, zou je dit nu zien. Was je op dit feest er vanavond bij geweest. hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.